gemaakt. De jongen van negen wordt sinds woensdagavond vermist. In Zuid-Limburg wordt er gezocht door politie, maar ook door het veteranen search team. Ongeveer 65 personen zijn we nu aan het zoeken. Ja, het is een groot gebied, hè? Het is een heel groot gebied, eh, meerdere gebieden. Dus we moeten onze aandacht verdelen over eh, eh, de dichtstbijzijnde gebieden, want anders wordt de afstand veel te groot. Het forensisch team heeft het gebied waar de spullen werden gevonden doorzocht. Er is een man opgepakt voor de dodelijke steekpartij in Amsterdam Centrum. Woensdag werd daar een Engelse man van 22 gedood, maar de dader ontkwam. De politie heeft nu een Belg van 22 jaar opgepakt. Scholen krijgen langer de tijd om de studieachterstanden en psychologische problemen aan te pakken die in de coronacrisis zijn ontstaan. De subsidiepot daarvoor moest eigenlijk uiterlijk volgend jaar zijn opgebruikt, maar dat wordt nu 2024. Minister Dijkgraaf zegt dat studenten meer ruimte nodig hebben voor herstel dan gedacht. En de Nederlandse voetbalmannen staan met 1-0 voor in de wedstrijd tegen België in de Nations League. Vlak voor rust knalt Bergwijn de bal in het net van de Belgen. Weer om Bergwijn te bereiken en dan doet hij het natuurlijk fantastisch. Sinds Louis van Gaal de bondscoach is, blinkt Bergwijn uit in het Nederlands elftal. Ja, de voetbalmannen zijn net gestart met de tweede helft.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 del departamento dijo que el... un portavoz del un portavoz del departamento dijo que el de un portavoz del un portavoz del un portavoz del un portavoz del un portavoz del un portavoz del un portavoz del departamento dijo que el de un portavoz del departamento dijo que el de rain. Where's your head Y'all know how it be. language. and that away. Send fear upon the critical list that away. Send fear upon the critical list that found out that just for me you sacrificed. I live my life the way you want, and I will walk right by your side till the end of time.